Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger gaat zorgen voor voedselhulp aan Gaza. Dat heeft de legerwoordvoerder vandaag gezegd. Israëlische media noemen het voornemen een dramatische draai. De afgelopen dagen was er namelijk veel kritiek... omdat veel landen vinden dat Israël meer moet doen om Gaza van voedsel te voorzien. Namens Nederland zei Rutte dit. The situation remains desperate. So we urgently need to get more aid into Gaza and make sure it reaches the population safely. Het Israëlische leger wil ook de meer dan een miljoen Palestijnse vluchtelingen in de stad Rafah evacueren naar het midden van de Gazastrook. Daar moeten dan plekken komen waar de vluchtelingen onderdak, eten en water krijgen. En er is meer nieuws over de Gazastrook. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken... zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuur op tafel ligt... in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert, zei hij erbij. Tot nu toe geven Israël en Hamas elkaar de schuld van het uitblijven van een deal. Het voorstel zou gaan over een gevechtspauze... en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. De cabaretier Hans Steeuwen zegt dat hij zijn luchtdrukpistool weer mag ophalen bij de Amsterdamse politie. Gisteren ook kwamen agenten de luchtbuks in beslag nemen bij hem thuis. Dat gebeurde nadat hij een filmpje op Insta had geplaatst. Daarin deed hij burgemeester Halsema na en in dat filmpje was die luchtbuks te zien. En voor de een is het in elkaar klussen van een schuurtje, een veranda... is dat echt al heel wat. Maar eh, Gerry uit Blijsdijk in Friesland pakt het een stuk groter aan. Hij bouwt namelijk een kasteel in zijn achtertuin. En niet zomaar eentje. Het gebouw is 26 meter hoog en ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Maar hij is er ook al eventjes mee bezig, zegt Gerry Terhart van Nederland. Mijn lang van kind van eh, boeide mij eh, de geschiedenis en vooral de de romantiek eh, over het leven en ook daar hun ook kastelen bij. Maar ik ben er 30 jaar, 33 jaar alleen eh, ben ik hiermee begonnen. Ja, een achtergrond in architectuur of bouwkunde heeft hij niet. Hij haalt zijn informatie uit boeken en doet veel op gevoel. Gerry is trouwens niet de enige bewoner van het kasteel. Er woont namelijk ook een draak. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen zonnig en zacht voor de tijd van het jaar bij 14 tot 18 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 waves a joyful hymns, Silver sunlets reach the sky. Fight the battles and the dit dit dit dit. ever do. Rumba with the velvet glove, neath the faucet on the moon. See one thousand violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns. silver sonnets reach the sky. Dip, dip, dip, the best of the situation. For I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love. million dollar bill. is not enough if you have a story to tell.